Straatman met het NOS Journaal. De jongste van NS, SFB, is door de rechter in Paramaribo voorlopig op vrije voeten gesteld. Hij mag de rest van het proces over de mogelijke verkrachting van een minderjarig meisje buiten de gevangenis afwachten. De beelden van de verkrachting werden verspreid via sociale media. De advocaten denken dat de vrijlating te maken heeft met de leeftijd van de rapper. Hij was 17 toen het delict werd gepleegd. De andere twee leden blijven nog wel vastzitten. Het Surinaamse Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden 18 maanden cel, waarvan 12 voorwaardelijk. Medische specialisten zeggen dat in de verkiezingscampagne het veel te veel gaat over het eigen risico en veel te weinig over de betaalbaarheid van de zorg in de toekomst. Volgens de specialisten legt de komst van nieuwe, dure behandelingen steeds meer druk op de totale zorguitgaven. Ze willen dat de politiek duidelijk aangeeft wat het nog wel wil vergoeden en wat niet. In de Italiaanse Alpen zijn reddingswerkers op zoek naar twee tot vier vermiste skiers. Ze zijn vermoedelijk bedolven onder een lawine. Zeker vier mensen kwamen om het leven. Ook raakte een onbekend aantal wintersporters gewond. Het incident in Brussel, waarbij een man werd gearresteerd die gasflessen vervoerde in zijn auto, lijkt loos alarm. De man werd aangehouden omdat hij door rood reed en bleek twee gasflessen bij zich te hebben. Nadat de omgeving was afgezet, constateerde de explosieve opruimingsdienst dat er geen ontstekingsmechanisme aan de flessen vastzat en bovendien bleek er één fles leeg. De man is wel aangehouden voor verhoor. Het weer vanavond en vannacht is het helder en daalt de temperatuur tot dicht bij het vriespunt. Mogelijk wordt het hier en daar glad. Morgenochtend raakt het weer bewolkt en trekt er een gebied met lichte regen over het land. De temperatuur ligt tussen de 7 en 13 graden. Ook het weekeinde verloopt vrij wisselvallig. Dit was het...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 Totdat ze het eh, licht hebben gezien, <laughs> denk ik. En eh, de electro eh, daar hebben ja, aan toegevoegd. Tenminste, ze zijn een andere richting een behoorlijke stijlbruik gedaan. Jongens komen uit... Ah, jongens, het is een dame en een heer, moet ik erbij zeggen. Olga en Johannes Staal. En ze komen uit Eindhoven. En dit is dat nummer wat ze ooit tot eh, een... Eh, dat was eerst eigenlijk een eh, goede alternative rock song. Maar ze hebben dat gewoon bewerkt tot een meer electro-achtig nummer. En dat is er wel duidelijk aan af te horen. het is ook van een album afkomstig. En dat album dat, dat, dat heet Fate Into Gold. Zo heet het album. En ja, dat is nog niet zo gek lang uit. Maar je kan hem al min of meer eh, binnenkort eh, wel krijgen, denk ik. En wij hebben er al eh, wel wat stukken, maar Albert Juliet is het vooruitgeschoven nummer van dat album. Welkom bij het tweede uur. En over Electro gesproken, deze man is daar ook niet vies van. En eerlijk gezegd, we hebben hem ooit hier gehad samen met Luc Nijman. En toen heten ze de Rolex Babies. Maar Ro Halfheid heeft het toch wel een beetje onderarmd. En dit is Pirates Deers. to gather roses. And I know I won't be saved when you hear of my overdoses. That's when you know that I have caved. consider all the love that you have been displayed. If you don't believe, then come hither to where I first have strayed. In this place where we're together, in this place where love is born, I'll be loving you forever this place where I am torn. Dit is het, eh, een, nieuwe band. Veline heet hij. En eh, ja, wie zit erachter? Sophie Platenkamp. Ja, die heeft een eh, verleden. ik ben <laughs> alleen even die, die naam van die groep inmiddels kwijt. Maar ze heeft zelf, als Sophie Veline, heeft ze natuurlijk ook nog, nog Nederlandstalige muziek gemaakt. Maar nu is een complete band. En ja, dit is zijn eerste single. Het nummer dat heet Staakt. Ik ga nog wel even zoeken in mijn grijze archief boven in mijn bovenkamer. Van wat dat nou precies geweest is. Eh, daarvoor hoorde je Roll Halfheid met Pirates Dirge. Eh, en dat is dus ook wel eh, redelijk electro. Dit in ieder geval niet, want dit heeft er helemaal niks mee te maken. Maar het is wel van een album wat hij binnenkort in Luxor laat horen. Tenminste een aantal stukken. Ik heb het over Rogier Pelgrim. En dat album dat heet Birds and Busy People. Heeft alles te maken in deze nogal jachtige samenleving. Dat hij daar een rustpunt in probeert te vinden. En het nummer dat heet Red Race. understand why this should be a rat race. I don't wanna stand on someone else's face. Tricked and fooled by fellow man. Hold your breath, start again. I will never get used to the rats and snakes. Don't give up before you stop. There will be someone else at the top. Don't give up before you drop. You will get beaten give up before you stop. There will be someone else at the top. Don't give up before you drop. You will get eaten. Scared by intimidation wanna be led by pure frustration. You're pushing hard, kick even more. Hold your breath, who's keeping the score? I will never have a final destination. future and wait for spring to come. Soon you will wear your summer dress. clumsy nest. And you will see. twee nummers die eigenlijk al eh, min of meer bekend zijn. Maar we zullen beloven als uh, Ruud hier aan het eind van deze maand... en laten we het nu echt hopen dat hij komt op 30 maart. Want dan, eh, dan zal hij hier zijn. even uitstel vanwege een griepje. Spring will return. Dan is de lente zeker zijn intrede. Want ja, nu hebben we de meteorologische lente. Is nog niet helemaal echt, hè. Maar goed, voor de we onder ons is dat wel het begin. En Ruud Houweling die had het erover. Spring Will Return komt ook van dat album Erasing Mountains. En eh, de nummers die hij hier dan speelt, die, eh, die zullen, eh, ja, dat zijn meestal nummers die hij gewoon ook solo speelt op, tijdens een optreden. Dat, dat, dan kan hij in ieder geval dat zonder de band doen. En dat zijn dan ook typisch de nummers die hij ook hier laat horen. En wij zullen dan een deel van het album laten horen wat die, waarvan de nummers waarvan hij de nummers dus niet speelt hier. Dus dat eh, is sowieso eh, wat, eh, wat je op 30 maart te horen. Het zou vandaag gebeuren, maar ja, helaas. Het, het moet even, toch even weer even geparkeerd worden. Het mooie is, Ruud komt dan met zijn akoestische gitaar gewoon hier, zeg maar, de, het voetpad, het fietspad af. dwalen vanaf, nou ja, ergens in de buurt van de Watertoren. Daar woont hij. En dan eh, is het eh, gewoon eh, ongeveer een minuut of tien lopen hier naar de studio. En ja, binnendoor, buitenom. <laughs> En dan ben je er. Dus we gaan een, gewoon een zandwoordsavondje er dan een beetje van maken. Dat, dat gaan we dan sowieso doen. maar zover is het nog niet. Daarvoor hoorde je Red Race van niemand minder dan Rogier Pelgrim. Het is een schrijver, een geëngageerd liedjeschrijver. Dat moet ik er eigenlijk bij zeggen. Want ja, het heeft altijd wel een diepere lading. want dat Red Race trouwens ook. Want eh, het hele leven is soms wel eens een Red Race. Eh, zeker in de maatschappij waarin we leven. En dat is ook eh, niet zo verwonderlijk. Want dat is ook Birds and Busy People. Zoals het album ook heet. daar heeft hij ook een aantal nummers bij elkaar gezocht. En bij, bij elkaar geschreven. Die de lading van het album natuurlijk heel erg goed dekt. Want anders moet je daar gewoon überhaupt niet aan beginnen, denk ik eerlijk gezegd. Maar hij heeft het weer voor elkaar. Eh, je gaat het allemaal zien eh, in het Luxor Theater in, eh, in Arnhem. Dat zal in april gaan plaats hebben. En dan kunnen we dat allemaal gaan aanschouwen. En nu kun je al een deel van de album gaan horen hier bij ons bij Alternative FM. waarom we iets met Rogier hebben. Wij hebben tenslotte voorspeld dat hij ooit de grote prijs van Nederland had ging winnen. En dat deed hij dus ook in 2012. Dus, en over Winnaars van de Grote Prijs van Nederland eh, gesproken. Daar komen we straks nog even op terug. Want er, eh, er is er eentje die speelt, eh, of, ja, die speelt volgende maand in april... tijdens de Bloesemtocht en is morgenjarig. Maar zover is het nog niet. We gaan weer even terug naar het album... wat ja, vorig jaar is uitgebracht. The Tree of Life. Initiatiefnemers zijn eigenlijk... Het zijn er twee. Eén is Michel Ebbe. De andere is Demet Kuzuren. Eh, en dat eh, is een stel. En de twee eh, vonden het heel erg noodzakelijk... omdat er ook ja, een beetje muziek moest komen voor kinderen... die doodziek zijn en als kinderen dan op een gegeven moment het niet meer na kunnen vertellen... dan moet er ook muziek zijn waar kinderen dan ja, een beetje in zichzelf kunnen herdenken of kunnen vinden. Dat, dat, dat is dan bij wijze van spreken al van tevoren al uitgestippeld. Eh, en zij kwamen erachter dat er eh, namelijk zoiets eh, bestond. En toen dachten ze van laten wij maar eens even een aantal muzikanten bij elkaar vragen. En laten we daar eens een heel album voor gaan maken. Er is ook een, ja, een beetje een spin-off geweest. in, ik meen in oktober of november daar, van het afgelopen jaar. Toen is dat gedaan. En een van de liedjes die je daarop kan vinden is overigens van een aanstaande moeder. Jawel. Want Linda Kreuze is in blijde verwachting van een kind. En dat zal nog wel even duren. Maar zij heeft ook meegewerkt aan dat album To Say Goodbye. Should I know the words for this? Should I walk you home? Should I leave without I mean for what it's worth. Cause no word can make up for what's done. on the fridge, just as if this is no issue at all. But don't wait up for me. We'll meet again in a few years, then we'll decide without the tears if this is how it was supposed to be. Cause no words can tell. call you once or twice to make up. Would you mind if I don't? Would you mind if I refuse to go? Cause I want us to play on. dacht er zou nog iets moeten komen. En ik had dus hem dus vergeten aan te slingeren. En dit heb ik even totaal over het hoofd gezien. Het is van Shirt. En Shirt, daar zit Stuart Rijmakers achter. En dat nummer dat heet Blue Flame. Early in the morning when the sunlight meets my skin I wake up to the sounds of the birds that start to sing I breathe in thoughts that they captured on the breeze. I'm breathing. I'm breathing. shine. Distance is a relative, I'm gonna make the man I'm breathing. I'm breathing. The vision gets as vivid as the colors of the night. The heat becomes excessive as a blue flame starts to rise. off like a gun. I really don't care. No, I really think you might be right. Things ain't going my way. Still, I really don't care. No, I really don't care today. En dat was er. Fabiane Dammers met Today. En het is ook precies wat ze aan het doen is <clears throat> haar leven leiden zoals uh, er is niemand eh, verder bij nodig uh, in dat opzicht. Want uiteindelijk eh, kun je dat allemaal eh, zelf doen. Dat is eigenlijk ook een beetje de strekking van het eh, verhaal wat, wat ze zegt. Je moet ook niet je ja, laten beïnvloeden door allemaal mensen die denken het beter weten. En ik was er één van. En dat heeft de vriendschap tussen mij en Fabiana Dammers gekost. Zo eerlijk ben ik dan ook nog wel op deze radio. Maar dat ontslaat mij niet door de nummers nooit meer te draaien. Want dan zou ik wel heel erg wraakzuchtig zijn. En dat ben ik dus niet. Maar ik zeg er wel bij. Morgen is ze jarig. En dan zeg ik van harte gefeliciteerd. In ieder geval met die 32 jaar die je dan achter eh, je naam hebt staan. En over 32 jaar gesproken... Ja, dan kom je uit bij een andere uh, Zandvoortse muzikant. Of tenminste in ieder geval iemand die op de trommel slaat. En wat eh, schetst mijn verbazing. Ze gaan een heel mooi concert doen. Ik geloof dat ze daar zelfs ook nog de halfdekte zijn las het vanmorgen op eh, Scheveningen. Gaan ze staan en eh, dan zullen ze daar een aantal nummers spelen. Doe maar. Ik heb het over natuurlijk sinds een dag of twee. En we doen het maar weer eens even in eh, de live uitvoering. Van zoals we dat bij Symfonica in Rosso hebben. Met op die drums Zandvoerter René van Kolm. 32, 32 jaar geleden. Poeh, derde eeuw geleden begonnen met dit liedje. Sinds een dag of twee, blinders in mijn hoofd. Sinds een dag of twee, aangenaam man. is. Niet van Joost Belinfante. Ze is. Niet van Jan Koop. Zij is. Niet van Jacob Klaassen. Ze is niet van. Fijn dat hij weer terug is na 30 jaar. René van Koller. Ze is niet van Jan Hendrik. En ze is ook niet van Ernst Jans. Ze is niet van Guido met zijn fantastische orkest met... Stefan, Emilia, Sophie, Asia, Leentje, Alexandra, Isa, Georgia, Marleen, Jurgen, Katharine, Marta, een beetje, Johan. Maar ze is helemaal alleen. Ja, dames, ik weet het. Ik weet het. Onomatic is eh, jullie laatste single. Maar ik ben dan zo'n eigenwijs die dan toch het meest sterke nummer op eh, zoekt. En dat is Leave Me Out van Dakota. En waarom draai ik dat? Omdat er weer een bruggetje zit bij Doe Maar. Want Jan Koper is de vader van Lana Koper met dubbel O. Want eh, het is geen familie van, van mij dan. Uh, en uh, Lana Koper is één van de leden van Dakota. Zo zit het in elkaar en zo is het cirkeltje dan weer aardig rond. Weer tijd voor pittige muziek. De GT Driver van Astrid. een eh, behoorlijk eh, geluidsgeweld... Eh, wat even de, uit de radio kwam. JT driver Oftewel de Gran Turismo driver van Astrid. past ook bij, bij ons als Zandvoort te zijn. Want ja... En slotte wonen we in een eh, racedorp, eh, niet te vergeten. Eh, eens even kijken, heb ik dit, nog, is dat nog wat? Is dit nog wat? nou, dit zijn allemaal remixen, dus daar heb ik niet zoveel aan. dan moet ik eens even kijken of ik op een, een of andere manier... dan toch nog het origineel ergens erbij zou kunnen krijgen. En dan krijg ik eigenlijk dit. is twee minuten, haal ik dat. nou, dat denk ik niet. goed, nou dan ga ik gewoon heel langzaam de boel maar een beetje traag afsluiten. Eh, want ja, eh, we hebben nog eh, zoveel uitstaan. 9 maart dan zal hier zijn Tamara Woestenburg. Zij zal dan een aantal nummers laten horen van haar album The Colony. dat is volgende week. Dan hebben we 16 maart. Want als we dan toch bezig zijn het spoorboekje aan het door te nemen. Dan komen we op 16 maart uit bij een optreden van... geen optreden. Maar dan eh, gaan we een compilatie uitzenden eh, van alle geplaatste bands en acts... die dan een dag later te horen zullen zien eh, en te zien zullen zijn in het patronaat... bij de Rob Akda Award van de editie 2016-2017... En daar zullen zes bands zich laten horen. Ehm, en dat zijn dus vier winnaars, één runner-up en één publiekswinnaar. De publiekswinnaar is Pastinaak en de Vergeten Groenten. En eh, nou ja, eh, die vier, dat, dat, eh, dat wijst zich vanzelf. Want dat, dat, er zijn natuurlijk mensen die willen weten van... Nou, wie zijn dat dan? Nou, ik ga wel even zoeken wie dat, dat zijn. Want er zullen heus nog wel wat, wat, wat, wat, wat, wat, mensen zijn die dat eh, nieuwsgierig zijn. Tony Clifton is een van de mensen die eh, geplaatst is. Eh, Babushka is de eerste van de eerste voorronde. Tony Clifton is van de tweede voorronde. Dan hebben we Seclusion is van de vierde voorronde. En Peer Pressure van de derde voorronde. Snopt hij het nog? Nou ja, en dan hebben we natuurlijk uh, Pastinaak en de Vergeten Groenten. En dan is er nog één. Ja, en dat was dus de runner-up. En die ga je nu horen tot aan het nieuws van 10 uur. En dat is Precursor. Is ook een geplaatste deelnemer. En die zul je dan daaraan gaan treffen. En dit is hem. Tot aan het nieuws van 6 met Desire.